Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Drie gemeenten die worden genoemd in berichten die PVV-leider Wilders op sociale media deelde... weerspreken de beschuldigingen. Zonder bewijs te leveren deelde Wilders berichten over mogelijk gesjoemel met stembiljetten. De gemeente Zaanstad noemt de berichten pertinente onzin... En ook woordvoerders van Maastricht en Leiden ontkennen dat er stembiljetten uit Leiden in Maastricht zijn opgedoken, zoals Wilders deelde. De PVV-leider heeft de bron van de meldingen niet bekend gemaakt. De PVV was ook niet bereikbaar voor commentaar. Deskundigen spreken van een actie die de democratie ondermijnt. De Halloween-kermis in Apeldoorn is gisteravond ontruimd door de politie. Volgens Omroep Gelderland heerste er een grimmige sfeer na een grote vechtpartij. Agenten met wapenstokken hebben het terrein leeggeveegd en de kermisattracties moesten dicht. In Amsterdam-Noord is gistermiddag een kind overleden na een ongeluk met een fatbike. De elektrische fiets werd geraakt door een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De politie zegt dat het gaat om een kind in de basisschoolleeftijd... en dat het met een volwassene op die fatbike zat. De Franse acteur Cheki Carriot is overleden. Hij was 72. Carriot was vooral bekend van zijn vele bijrollen en dan met name als slechterik. Zo was de schurk in de jaren 90 blockbuster Bad Boys. Ook was hij te zien in La Femme Nikita de James Bond film GoldenEye en de tv-serie The Missing. En een man heeft op het land in Mil, in Brabant, een trouwring gevonden die een halve eeuw geleden kwijtraakte. De ring is van een nu 79-jarige man die hem destijds verloor toen hij op het land werkte. Dankzij de gravering van de naam en datum in de trouwring kon hij uiteindelijk terug naar de eigenaar.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 Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me. You deserve better. You know you deserve better. We should be together, uh, baby. We need you. It's whatever, girl. Hey, so can we make this thing up? Someday when my crying's done I'm gonna wear a smile and walk in the sun I may. stuff, show up. Get up, stand up, strut your funky stuff, show up. Get up, stand up, strut your funky stuff, show up.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 closest place with you. you don't care, well, please set me free. Unchained. Cause you don't love me no more Every time I call you on the phone Some valley tells me that you're not at home Unchain my heart Set me free Unchain my heart the beats for me.